jassen en ga mee. Ik weet een grandioos café, daar hangt een hele leuke sfeer. Zo'n kroeg die vind je nergens meer. Bel je gabbers, vraag ze mee. Dat lijkt me wel een goed idee. Samen met de hele ploeg is het wel feest tot morgen vroeg. lekker feesten in de kroon.